Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de noodbegroting. Daarmee is op het laatste moment voorkomen dat een deel van de federale overheid zou worden stilgelegd. Door het akkoord kunnen nationale parken en musea open blijven... en kunnen salarissen van veel ambtenaren worden uitbetaald. Om nieuwe problemen te voorkomen probeert de Amerikaanse politiek de komende tijd eens te worden... over verhoging van het schuldenplafond... Dat is het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Een man uit Amsterdam is vorige week opgepakt voor betrokkenheid bij oplichting via nepnieuwsites. Dat meldt de fiscale opsporingsdienst Field. Gedupeerden kwamen op die sites terecht via online advertenties... waarin misbruik werd gemaakt van foto's en nepuitspraken van bekende Nederlanders. Op de site werden slachtoffers verleid om geld te investeren. De Amsterdammer van 29 wordt ervan verdacht dat hij leiding gaf aan een criminele organisatie. In Den Haag is een man opgepakt die brand probeerde te stichten op het Binnenhof. Volgens de politie probeerde hij ook zichzelf iets aan te doen. Onder meer op deuren van de Raad van State en de Ridderzaal zijn sporen van brand te zien. Over het motief van de man is niets bekend. Hij was bij de politie bekend vanwege verward gedrag. Bij de arrestatie in Den Haag raakte een agent licht gewond. De Braziliaanse voetballegende Pele is na bijna een maand ontslagen uit het ziekenhuis. Begin september werd bij hem een tumor in zijn darmen weggehaald. De kanker was ontdekt tijdens een routineonderzoek. De 80-jarige Pele moet nog wel chemotherapie ondergaan. Pele werd drie keer wereldkampioen met Brazilië in 1958, 1962 en 1970. Hij is nog altijd topscorer aller tijden van het nationale team.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 much to stress. You may only see me in my IG pictures, and that's sure. You're better not mine. Told you one time if you waste my time, I'ma make you feel like on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday night. what you playing. You cut me deep down, baby, deep down, and I'ma let you know it. I want you to be, be a lover like Prince in 79. Imaginação.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 tells me i dysfunctional I really shouldn't miss you But I can't let you go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 wanna know who's in your head ready. So your bags and come with me. I'll take you on a ride. I know you're the power in the music brings euphoria. And the beat that's in your heart will take control of you.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 day, one day, one day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed.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 peace. くてんべ 106.9 FM. time een hoofdletter zet Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.